2 uur. Jon van Kamp met het NOS Journaal. Zeker 15 Feyenoord-supporters hebben voorstanders van de plannen voor het nieuwe stadion Feyenoord City thuis opgezocht. Onder meer de architect die bij de plannen betrokken is werd uitgescholden. Ook bonsen de supporters op zijn deuren en ramen, meldt Rijmond. Vanochtend schaarde Feyenoord zich in een krantenadvertentie achter Feyenoord City. Volgens de architect zijn de bedreigingen en intimidaties al jaren schering en inslag. Hij verwacht dat de protesten nog wel even doorgaan, zolang er nog geen besluit is genomen over de plannen. IS-vrouw Ilham B. is vandaag door Nederland uit Syrië gehaald... om te voorkomen dat het strafproces tegen haar zou stoppen. Dat schrijft het kabinet in een Kamerbrief. De vrouw uit Gouda wordt sinds 2016 vervolgd... omdat ze zich aansloot bij Islamitische Staat. De rechter zei vorig jaar dat het proces zou eindigen... als Nederland niet meer moeite zou doen om haar terug te halen. B. en haar twee kinderen zaten in een Koerdisch gevangenenkamp. Er is ook een derde kind meegenomen uit Syrië. Dat is volgens het kabinet een Nederlands slachtoffer... van internationale kinderontvoering. In Jemen zijn zeker 17 doden gevallen bij een raketaanval in een stad die in handen is van het regeringsleger. De raket was volgens functionarissen afkomstig van de Houthi-rebellen en zou zijn ingeslagen bij een benzinestation. Volgens de minister van Informatie zijn alle doden burgerslachtoffers. Hij sprak van een oorlogsmisdrijf en riep de VN en de VS op om de aanval te veroordelen. In Jemen woedt al jaren een bloedige burgeroorlog tussen de Houthi-rebellen en het regeringsleger. Beide partijen krijgen steun uit het buitenland. De Brusselprijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek... gaat dit jaar naar Talia Verkade en Marco de Brummelstroet... voor een boek Het Recht van de Snelste. Hoe ons verkeer steeds asocialer werd. De winnaar werd bekendgemaakt in het radioprogramma Met het Oog op Morgen. Het boek gaat over de geschiedenis van de openbare ruimte in Nederland... en hoe de auto daarin een steeds dominante rol is gaan spelen. Het weer, blijft droog en het koelt af naar graad of 13. Morgen in het binnenland veel bewolking.